12 uur. Raymond Schree met het NOS-journaal. Bondskanselier Kern van Oostenrijk wil voorstellen om de gesprekken met Turkije over toetreding tot de Europese Unie te beëindigen. De sociaaldemocraat van de SPE wil graag om tafel met Europese leiders die net als hij hun zorg hebben geuit over het keiharde optreden van de Turkse president Erdogan na de mislukte coup op 15 juli. Volgens Kern is er in Turkije te weinig sprake van een democratie... en daarnaast is ook de Turkse economie ver van wat het zou moeten zijn. Kern heeft aangegeven op 15 september het onderwerp te willen bespreken... als de Europese Raad weer samenkomt in Brussel. Een echtpaar uit Gein wordt ervan verdacht dat het jarenlang gestolen sieraden heeft omgesmolten tot goudstaven. In het huis van het stel lagen tientallen ringen, oorbellen en kettingen. In een schuur bij het huis stonden twee smeltovers. Het goud werd verkocht aan een Duits bedrijf. De twee zouden er 2,5 ton mee hebben verdiend. Dat bleek tijdens de rechtszaak tijdens het echtpaar. Volgens TAD komen de twee uit een beruchte Roma-familie... die ook kinderen zou inzetten om bij ouderen thuis sieraden te stelen. Het echtpaar spreekt de beschuldigingen tegen. Huisartsen schrijven nauwelijks nieuwe diabetespillen voor die de farmaceutische industrie adviseert. Die nieuwe medicijnen zijn veel duurder dan de bestaande middelen. Maar volgens het Nederlandse huisartsengenootschap doen ze precies hetzelfde als de bestaande medicijnen. De farmaceuten zeggen dat de nieuwe diabetespillen voor patiënten zijn die niet goed op de bestaande medicatie reageren. Maar volgens de huisartsen gaat het maar om een hele kleine groep. Door de boycott van de huisartsen van de nieuwe medicijnen lopen farmaceuten in Nederland ongeveer 335 miljoen euro mis, blijkt uit onderzoek. En dan het weer. Af en toe zon, vooral vanmiddag. Al kan er ook nog wel een bui vallen. Matige krachtige zuidwestenwind wordt een graad of 20. Morgen meer zon en wat warmer. In twee keinen zet de zomer door. En zondag kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.